Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een crowdfunding voor de uitvaart van Jeffrey en Emma... heeft in een dagtijd al meer dan 100.000 euro opgebracht. De kinderen van 10 en 8 werden afgelopen weekend meegenomen door hun vader... en werden uiteindelijk dood teruggevonden in een auto in een kanaal in Winschoten. Het doel van de crowdfunding is trouwens nog niet gehaald. Dat staat op 180.000 euro. Meerdere Black Lives Matter zaken worden stopgezet gaat om Amerikaanse politiemensen die geweld hebben gebruikt. Ze werden onderzocht door de overheid zelf, maar die stopt daar dus mee. Deze jurist is niet verbaasd. Er is een, natuurlijk een lange historie van inderdaad politiegeweld eh, eh, in Amerika. Eh, daar is een beweging gaande om dat aan te pakken. Maar deze regering die nu aan de touwtjes trekt in Amerika... die is daar veel op tegen. En die willen juist de politie veel meer de vrije hand geven. Slachtoffers en nabestaanden kunnen wel zelf nog naar de rechter stappen, zegt hij in Kampen in Overijssel is al meer dan een half jaar non-stop een kerkdienst aan de gang. Het heeft te maken met een gezin dat daar schuilt. De vader en moeder moeten terug naar Oezbekistan, maar willen dat niet... omdat hun vier kinderen hier zijn geboren. Ze vluchten naar de kerk om gebruik te kunnen maken van een trucje. Zolang ze daar binnen zitten kan de overheid niet binnenkomen om ze uit te zetten. Maar er moet er wel continu een dienst aan de gang zijn. En dat is dus al sinds november het geval, 24 uur per dag. Er is eigenlijk niemand die de vraag stelt van eh, wanneer gaan we stoppen. Die, die vraag is niet aan de orde. Veel meer van hoe, ga, hoe gaan we hiermee door, wat heb je nodig? Die vraag blijft gesteld worden en mensen blijven komen. Het gezin is dus al een half jaar niet buiten geweest... maar een van de dochters zegt dat de tijd een stuk sneller gaat dan in een AZC. Dan krijg je het weer nog. Een wisselend dagje met zon, wolken en af en toe een bui. Vanmiddag zijn die er vooral in het noorden en oosten. Het zuiden en westen houden het droog. Het wordt max 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat het, 10 eh, kilometer file tussen afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadshart. Kwartier vertraging. Ook door een ongeluk op de A10 Watergaasmeer richting Knopend Amstel tussen Landsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 12 kilometer file. Daar is de weg vrij. De A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Knopend Amstel 12 kilometer file door een ongeluk.